Gert Kluk met het NOS De komende vijf jaar gaat de gaswinning in Groningen omlaag naar 24 miljard kuub per jaar. Alleen in koude winters en andere noodgevallen mag dat meer worden. In juni was dit al een ontwerpbesluit van het kabinet. Nu is het definitief. De verlaging van de gaswinning en het voorkomen van schommelingen in de hoeveelheid... moet leiden tot minder aardbevingen in Groningen. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen van de Egyptische kust 115 dode migranten uit de Middellandse Zee gehaald. De migranten verdronken nadat het schip waarop ze zaten eerder deze week was gekapseist. Woensdag werden al zo'n 30 doden uit het water gehaald. Op de boot zaten 300 tot 600 migranten, 150 van hen werden gered. Het kabinet roept mensen op om aangifte te blijven doen van discriminatie op sociale media. Uit onderzoek blijkt dat het Openbaar Ministerie maar een kwart van de aangiften bekijkt. Maar volgens minister van Ascher is ook die 25% zeer de moeite waard. En minister van der Stuur wijst erop dat meer aangiften tegen één persoon de ernst van een overtreding kunnen aantonen. En die zaken worden volgens hem altijd met voorrang behandeld. Amerikaanse winkels verkopen binnenkort weer Nederlands kalfsvlees. Na een decennia lange boycott is het Nederlandse kalfsvlees weer welkom. Die boycott begon met het uitbreken van de hormoonoorlog tussen de Verenigde Staten en Europa. Dat conflict is enkele jaren geleden bijgelegd en nu mag het Nederlandse kalfsvlees dus weer naar de VS worden geëxporteerd. Hockeysteur Ellen Hoog stopt als international. Ze wil meer tijd vrijmaken voor haar maatschappelijke carrière. Hoog kan terugkijken op een rijke sportloopbaan. In 2014 werd ze door de Wereldhockeybond uitgeroepen tot beste speelster van de wereld. Het weer in een groot deel van het land zonnig. In het oosten valt plaatselijk een bui. De maximumtemperatuur 18 graden te Wadden tot 22 in het zuidoosten. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. Files in de Randstad staan op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Roelof Arendsveen en Leidsendam, 9 kilometer. En van Den Haag naar Rotterdam is de Benelux-tunnel gedeeltelijk dicht vanwege een pechgeval. Op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 3. A28 Amersfoort-Zwolle bij Nijkerk 3. A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar 6. Een half uur vertraging daar. De N206 ook een half uur extra van Heemstede naar Zoetermeer voor Leiden. En op de N207 Hillegom-Alphen bij Alphen aan de Rijn langzaam rijdend en stilstaand verkeer.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 Deze week in de lijst hebben we 7 stijgers, 21 zittenblijvers, 11 dalers en 1 nieuwe binnenkomer. Nieuw binnenkomer vinden we op een hele mooie 30ste plaats. Wie dat is, dat hoor je zo direct. Ganesh samen met eh, Olivia O'Brien met I Hate You, I Love You is daardoor uit de lijst verdwenen de snelste stijger eh, deze week is DJ Snake samen met Justin Bieber met Let Me Love You maar 13 eh, plaatsen gestegen. En de snelste daler Daps met La Land met 7 plaatsen. Dus tezamen met James Bay met Best Fake Smile ook 7 plaatsen gedaald deze week. En we gaan kijken of het eh, mogelijk is om contact op te nemen met onze F1-specialist rond de klok van half vier. Hij staat op een beurs, dus ik denk dat het best lastig gaat worden. Maar goed, niet getreurd, dan eh, komt het een eh, andere keer eh, gewoon weer goed. En over een andere keer gesproken. Dat zal best wel even een tijdje gaan duren. Voordat die volgende keer er weer is. Ja, waarom? Nou, ik neem even twee, drie weekjes even vakantie. wel. Alleen van de radio hoor, meer niet. Ik blijf gewoon in het dorp. Maar even twee, drie weken heb ik er even geen tijd voor. En dan zal Bob het overnemen. Bob non-stop tot op heden. Maar ik ben snel weer bij je terug. En eh, de lijsten die eh, blijf ik eh, wel gewoon bijhouden voor je. Zal ik dan op facebook.com slaanschreep Euro Breakdown zou ik ze neer gaan zetten. Dus mocht je ze toch nog in de gaten willen houden de komende weken... kijk dan gewoon even op onze Facebook-site... Hey, over een uurtje rond de klok van half vijf gaan we kijken naar de Nederlandse top 40. En rond de klok van kwart voor vijf zal dan de top 3 van deze week weer aan de orde zijn. Maar zullen we eerst even gaan luisteren naar de top 3 van eh, vorige week. En dan gaan we daarna meteen eh, met de lijst eh, beginnen van deze week. Nummer 3. spent the summer on you. Nummer 2. spent the summer on you. number. op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van eh, vorige week. Deze week beginnen we met de nummer 40. Uh, 11 weken lang eh, staat deze man eh, in de lijst. Mannen moet ik zeggen.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 Hij heeft het te druk op de beurs. Nou ja, kan gebeuren. Volgende keer beter. Hey, dan gaan we gewoon luisteren naar mooie muziek. 32 is dit. Dua Lipa. Met Blow Your Mind. zaterdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa.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 En de hoorde nummer 32, Dua Lipa met eh, Blow Your Mind. En dan zijn we toegekomen aan de eerste en uh, tevens ook meteen de laatste nieuwe binnenkomer van deze week. Want al op achtjarige leeftijd is zij te zien als actrice. Weliswaar met maar bescheiden rolletjes. Ze breekt door als 15.000 meisjes achter zich laat in de selectie voor de film True Crit dat in 2010 eh, eh, verscheen. Nou, met haar rol werd ze genomineerd voor een eh, Oscar. En in 2011 werd ze het, het gezicht van het Italiaanse designmerk Mio Mio. Nou, sindsdien speelde ze in verschillende films. In 2015 zingt ze het nummer Flashlight van Jesse J opnieuw in voor de film Pitch Perfect 2. En hoewel ze al flink wat jaren experimenteert met uh, muziek... wordt op dat moment ook duidelijk dat ze bezig is met een compleet album. Nou, ze is dit jaar te zien eh, in de videoclip eh, bij eh, Bad Blood van Taylor Swift. En neemt een duet op met Shawn Mendes, de nummer Stitches. Nou, ook verschijnt Love Myself haar eerste solo-single. Nou, in 2016 leeft ze met Rock Bottom samen DNCE en uh, samenwerking uh, af. Maar dat is niet de enige samenwerking die ze in 2016 doet. Dat doet ze ook samen met uh, Grey and Z met het nummer Starving. En dan heb ik het natuurlijk over eh, Haley Steinfeld. En de laatste die is nieuw binnengekomen deze week op een hele mooie 30ste plaats.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 Ook uh, eh, Ariana Grande, maar dan samen met uh, Nicki Minaj. Hey, tijd voor een kleine resume van de platen die we wel en niet gehad hebben. Laten we beginnen met de nummer 40 gewoon. Op nummer 40 vonden we een plaat die 11 weken lang in de lijst Jonas Blue samen met JP Cooper met Perfect Stranger. Nummer 39 Willy William met Ego. En op 38 staat Walking on Cars met Speeding Cars. De nummer 37 dan Dotan met Shadowwind. En op 36 staat Dua Lipa met Be The One. Nummer 35 is eh, Martin Garrix samen met uh, in The Name of Love. En op nummer 34 vinden we dan Lucas Graham met Mama Said. Nummer 33 dan Murphy met eh, Final Song. En op 32 Dua Lipa met Blow Your Mind. Op 31 staat Shawn Mendes met Treat Your Weather. En op nummer 30 nieuw binnengekomen deze week in de lijst. Haley Steinfeld samen met Gray featuring Z met A Starving. Passenger staat erin met eh, Anywhere op nummer 29. En op nummer 28 staat DNC e met eh, Toothbrush. Op nummer 27 dan Charlie Puth samen met Selena Gomez met We Don't Talk Anymore. En op nummer 26 Daps met La La Land nummer 25 is in handen van uh, Dua Lipa met eh, Harder Than Hell. Op 24 Ariana Grande samen met uh, Nicki Minaj met Side to Side. Op 23 Charlie Poet met One Call Away.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 Hoogste notering 16 deze week blijven zitten. Dit is Selena Gomez. Met eh, Kill 'em With Kindness. The world can be a nasty place. You know it, I know it, yeah. We don't have to fight. You're fighting it jars, it won't get back. dit de eh, nummer 19, Best Fake Smile. Het eerste uur eh, zit er al bijna op. En we gaan eruit met een eh, plaat van, ja, daar is er weer, Ariane Grande. Derde plaat die erin staat van haar.